Ze zijn in verband met het overlijden van prins Friso vervroegd teruggekeerd van vakantie in Griekenland. Op Huis ten Bosch was vandaag prins Constantijn al gezien en ook prinses Beatrix is daar. Prins Friso overleed vandaag in Huis ten Bosch nadat hij anderhalf jaar in coma had gelegen. De Amerikaanse regering heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd om een eind te maken aan de overvolle gevangenissen. Minister Holder van Justitie wil mensen die lichte, niet gewelddadige drugsdelicten hebben begaan, voortaan laten behandelen of taakstraffen opleggen. Daarvoor moet de wet veranderd worden, want in de jaren 80 werden rechters verplicht om celstraf op te leggen voor alle drugsdelicten in het kader van de War on Drugs. Bijna de helft van de gevangenen in de VS zit vast voor een drugsmisdrijf. Holder zegt dat de VS af moet van het idee dat celstraf het land veiliger maakt. Hij spreekt van een visieuze cirkel van armoede, misdaad en celstraf die volgens hem te veel gemeenschappen verzwakt. Bij bomaanslagen in Irak zijn tenminste 24 mensen om het leven gekomen. De grootste aanslag vond plaats op een café in Balad, een stad 80 kilometer ten noorden van Bagdad. Een zelfmoordenaar bracht in het drukke café zijn bomgordel tot ontploffing. Zeker 16 mensen kwamen om. In de nabijgelegen stad Bakuba vielen vier doden toen een bom afging op een markt. En in Mugdadia kwamen ook vier mensen om, toen bij een aanslag op een sportveld. Het geweld in Irak is de laatste tijd aanzienlijk toegenomen. Het weer eerst aan de kust, maar morgen overdag ook op andere plaatsen enkele buien, mogelijk met onweer. Er is ook wel zon, maar het wordt weer een graad of 19. Woensdag en donderdag blijft het nagenoeg droog en wordt het weer warmer.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 top of the world. Hey. torture and say you want it too, but no one's gonna get it. Way too deep for love. waarvan ik wezenloos veel hou. Ze heeft alleen nooit veel begrip getoond voor dat idee van noem het trouw. valt eigenlijk best wel